De FNV-bond voor de publieke sector vindt dat van samenwerking met de PVV geen sprake kan zijn en wil dat FNV-voorzitter Jongerius niet ingaat op de uitnodiging van PVV-leider Wilders om te komen praten. Wilders nodigde Jongerius zaterdag uit nadat ze zelf in de Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV wil praten. In een interview zei ze dat de FNV politiek neutraal is en met de Duvel en zijn oude moer wil samenwerken om een goede AOW te krijgen. De lokale verkiezingen in Rusland zijn zoals verwacht uitgelopen op een overweldigende overwinning voor de regeringspartij Verenigd Rusland. Volgens een woordvoerder heeft de partij van president Medvedev en premier Poetin praktisch overal gewonnen. In Moskou kreeg Verenigd Rusland twee derde van de stemmen, vijf keer zoveel als de communisten die in de hoofdstad tweede werden. Volgens de oppositie zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. De oppositie werd genegeerd in de media, aanplakbiljetten werden weggehaald en veel kandidaten mochten niet meedoen. Zo werd in Moskou de kandidaatstelling van de voormalige vicepremier Boris Nemtsov geweigerd omdat zijn partij valse handtekeningen zou hebben ingeleverd. Zeker twintig actievoerders van Greenpeace zitten op het dak van het Britse parlement in Londen. Ze zijn daar gisteravond opgeklommen en hebben spandoeken ontvouwd waarop ze oproepen tot een ander beleid om de klimaatverandering te stoppen. De Britse politie is aanwezig, maar heeft niemand gearresteerd. De komende dag keren de Britse parlementsleden terug van zomerreces. De actievoerders willen op het dak van het parlementsgebouw blijven zitten tot de lagere huisleden er zijn. Greenpeace zegt verontrust te zijn dat de klimaatverandering in Groot-Brittannië niet op de politieke agenda staat van de grote politieke partijen. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien, soms met onweer.